me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby, just wrote me a letter she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a home. my baby, me a letter. my baby. zagen ze ze vliegen, de mannen van de boxtops. Toen al in 1967, The Ladder. Hey, welkom bij het tweede gedeelte van de show hier bij GoFam. Ga je oren weer vertroetelen met werkelijk geweldige muziek en eh, ja, nummers waarvan je denkt, huh, dat is lang geleden. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Dat is inderdaad het geval bij deze van Sugarloaf en Corbetta. Of eh, hoe heet die man ook weer? Oh ja, Jerry Corbetta. Samen in Don't Call Us, We Call You. Het lijkt wel een sollicitatiegesprek. Welkom en blijf bij me tot 12 uur. was cold, he said, Don't call us, child, we'll call you. I said, You got my number? He said, Yeah, I got when we walked I will call you. even stil gaan zitten hoor, want eh, dat is wel nodig. <laughs> want ik ga lekker heen en weer met dit prachtige nummer van Queen. You Don't Fool Me. Hier bij GoFam op deze, nou toch wel alleraardigste zondagmorgen. Een dag voordat de lente echt losbreekt, want morgen wordt het al uh, een graad 18 en dinsdag 21 graden. Ja, dan wordt het echt lente. Ja, lekker. Kijk er naar uit. Oh ja, je hoorde ook nog Sugarloaf en Jerry Cobetta. Vertelde ik er straks al met Don't Call Us, We Call You. Het lijkt wel een sollicitatiegesprek, want dan zeggen ze dat ook altijd, niet maar. Dus ja. Hey, straks een eh, reportage van Jeroen van Gent hier in de show. Eh, Jeroen vroeg eh, aan u op straat, waar werd u als kind blij van? Hmm, goede vraag. Hoe het zit, dat hoor je over ongeveer zo'n minuut of 15 tot 20.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 Was vroeger een eh, tongenbreker, maar u hoort het, ik sla me er aardig doorheen. Met Don Juan uit 1969 hier in de show bij GoFM. Dus ik hoop dat je je een beetje vermaakt. Wij eh, hier in de studio zeker wel met eh, geweldige koffie en een gevulde koek. Ja, gewoon. Omdat het kan. er zitten twee amandeltjes op op deze. Hm, apart. Komt vast wel iemand een amandel tekort. <laughs> Pech dan. Hey, hier is Julian Lennon bij GoFam. nog naar de supermarkt voor kippensoep. Kippensoep. Ik hoop dat die nog open is. Zo net op tijd. Mevrouw, waar ligt de kippensoep? Hallo, heb u kippensoep? Ik kan hem niet vinden hoor. Jonge jongen, wat een zaak. Hallo, bent u klaar met dat boekie? Heb u niks anders te doen? Wat zegt u? U werkt hier niet. Oh, neemt u me niet kwalijk. Oh, daar staat de soep. Soep, soep, soep. Ballen, ballen, ballen. Hoi, hoi, hoi. Ah, ah, ah, ah, ah. Dat is lachen. Ze hebben van alles zelfs ertensoep, maar geen kippensoep. Wel tomatensoep, uiensoep, bruine bonensoep, maar dat lust ik niet. Soep, soep, soep, bolle, bolle, bolle. Hallo meneer, ja u daar. Vindt u het ook zo'n zootje? Ik kan niks vinden. Wat zegt u? u bent de chef. De chef. Wat? Hoezo? Mijn voeten geveegd. Oh, mijn linkerschoen. Ja, ja, ja. Ba ba ba. Ba ba ba ba... Waar zijn de ba... ba... ba... De batterijen? Ik zoek de ba... ta... Batterijen. Weet je nog? Dit nummer stond... Ho, weet ik veel hoe lang in de top 40. Althans, de oorspronkelijke uitvoering. Deze uitvoering van Rubberen Robbie, parodie erop. Eh, ja, die is minstens zo leuk, maar ook ontzettend <laughs> vervelend voor degenen die het niks aanvinden. Goed, tijd voor een, eh, ja, een reportage van Jeroen van Gent. Um, schrammen, butsen, blauwe plekken of helemaal doorwekt. Tegenwoordig spelen kinderen vaker binnen en is buitenspelen minder eh, geworden. Zo lijkt het. Maar Waar werd u nou als kind eh, blij van? Dat binnenspelen, buitenspelen? Nou ja, Jeroen van Gent, u weet het. Hij gaat regelmatig de straat op en vroeg het u. En dit zijn uw antwoorden. Waar werd u als kind blij van? Buitenspelen. Ja. Voetballen, uh, alle ouderwets oud-Hollandse spelletjes, diefie met verlos, ja, noem maar op, boordje rooien, allerlei soort ja. kinderspelletjes. Dat is geweldig. Daar ben ik als kind blij van, ja. Van zwemmen, zwemmen en schaatsen. Zwemmen, ja. Ja, en schaatsen. En, schaatsen. Eh, schaatsen is niet meer zoveel nee, dat is er niet zoveel. Ik doe het nog wel. Oh, ja, nog een keer met februari, maar. Hm. Nou, ik bedoel, een kunsthuis wel. Nee, oh, kunst, ja, natuurlijk. Heeft u dat nog gedaan recent? Is dat nog, of is het al heel lang geleden schaatsen? Nee, nee, we hebben het recent nog gedaan, ja, op de, op de kunsthuisbaan, ja. Oh, ja, ja, Wordt u dan net zo blij als vroeger? <laughs> ja, zeker, zeker. Ja, ja, ja, ja, eh, eh, op bezoek gaan bij mijn grootouders. Ja. Ja, ja, ja zou, zou kunnen, ja. En wat gebeurde er dan dat u blij werd? Ja, dat U werd vertroeteld? Eh, <laughs> ja, dat vooral. <laughs> dat vooral, ja. ja. Hoe? Met eten? Maar, maar, maar, nee, maar gewoon het, de, de, de hele atmosfeer die was, eh, was prettig. Ja. ja. En dat, ah. eh, ja, daar ben je blij van. 60 jaar geleden, ja, 70 jaar geleden. <laughs> ja, je, kwam daar en dan... ja, vooropgesteld dat mijn grootouders heel erg progressief waren. Dus die hadden een heel andere kijk op de wereld dan, dan vele andere mensen. Ja. En die gingen echt die ging echt als vrienden met je om. Goedemorgen mevrouw, mag ik u wat vragen voor de radio? Doet u enthousiast? Nee. Let op, komt ie. Waar werd u als kind blij van? Van buiten zijn. Van buiten zijn? Spelen. Met, met andere kinderen. Aha. Ja, en dat kon niet altijd, want ik woonde eh, een kilometer bij het dorp vandaan. Ja. Maar als we gingen, dan was ik heel gelukkig. Waar werd u als kind blij van? Van vissen. Ja. Als ik een mooie grote vis had gevangen. En u weet het onmiddellijk, dus u herinnert het zich goed? Ja, tuurlijk. Altijd met mijn vader, tuurlijk. Dus gezellig langs de kant, eh, kletsen en dan vissen? Lekker ontspannen, vissen en kletsen en eh, muziekje erbij soms. Muziekje erbij? Ja. Kan dat met vissen? Ja en nee. Dat weet ik eigenlijk niet hoor. Nee, nee officieel niet. Tegenwoordig mag het niet meer. Oh, dat mag niet eens. Okay. Nee. spelen, denk ik, ja. ja. Gewoon spelen Gewoon of iets lekker, bijzonders? Ja, spelen met vrienden. Ja, daar werd ik heel blij van. Jij wordt blij van fotograferen? Ja, ja nu, maar als kind hè. Ja, fotograferen, oh, fotograferen ook voetballen denk ik. Voetbal ook wel natuurlijk. Maar als kind, waarvan, dat is zich echt herinnert van, oh dat was echt iets bijzonders, iets moois, iets fijn. Jammer dat kinderen dat niet meer doen tegenwoordig. Ja, dat hoor ik veel terugantwoorden, ja. ja. ja. steeds minder in ieder geval. Ja, zelf aardappeltjes bakken in de bosjes. Ja, ja, ja. Eh, ja. dat was, uh, ja, was goud. Gedaan. Hebben we dat ook nog gedaan? Ja, dat is mooi. Doen ze dat nog tegenwoordig? Nou, buiten spelen gelukkig, ja, de kleinkinderen spelen gelukkig regelmatig buiten. Oké, en deze zijn gelukkig ook deze. Ja, die is nog te jong om alleen buiten te spelen, maar we gaan eh, regelmatig met ze naar buiten. Ah. En, en, wat deed u buiten dan? Spelletjes spelen of ja? Ja, verstoppertje. verstoppertje. Het was een dorp, dus je kon nog rustig de straat overvliegen als je niet gepakt wilde worden. Dus nee, dat ging prima. Ja. Klinkt goed. Thuis ging ik vaak, we hadden een fruitkwekerij. En dan ging ik eh, in mijn eentje de boomgaard in. Hmm. Ontdekken. Leuke dingen. Dus, eh, dat klinkt goed, ja, dat is leuk. Ik zie dat helemaal voor me, boomgaard. Eh, fruit verzamelen ja, dan of zo? Nee, ik ging gewoon... en dan ging ik de mensen opzoeken die aan het werk waren. Soms kwam ik schrikachtige dingen tegen. Een keer vier paarden die ontsnapt waren. dan moest je gauw aan de kant lopen. <laughs> maar dat is natuurlijk wel allemaal van 80 jaar geleden. En nu staan ze daar niet meer van te kijken. Zo van, hè, niet belangrijk. Maar het was als kind was het leuk. Daarom ook de vraag. Ja. Ik ben sinds kort weer begonnen. Met vissen? Ja. Jeugdherinneringen? Tuurlijk. Het kriebelde weer. kijk altijd Vis TV dus. Vis TV? Ja. Bestaat dat ook? Ja? Eh, ja, spelletjes, uh, verstopje, trap. Uh, eh, Ach, trap. Ja, ehm, bordje tik, stoepranden. gaat tegenwoordig niet meer, hè, maar al die auto's. Ja, dat is zeker moeilijk, ja. <laughs> ja. Spatbordje tik wordt het dan. Ja. <laughs> Zoiets. Ja. En natuurlijk ook snoepjes kopen. Hè. Dat was natuurlijk oh ook voor een cent of een stuivertjes. Ja, dat had je speciaal... Ik kom uit het noorden. Had je visamine. Ja, Vismin heette dat mensen. Die had een oud eh, snoepwinkeltje met eh, sokken, allerlei soorten. Zag er niet uit op mensen, maar en daar kocht je dan voor heel ah, weinig centje centjes je duimdrop, ja. et cetera, dat soort eh, dingen. Ja. Losse, losse snoep, ik geloof niet dat het er maar is, losse snoepjes, vijf ja, cent. Ja, bij Jamin, Jamin kan je nog wel aan die potten natuurlijk. Oh, ja, oh, bij Jamin heb je dan nog wel. Maar voor de rest inderdaad heb je allerlei kantklare zakken tegenwoordig. Grote zakken, maar vroeger kon je per, ja. per kopen. Ja, ik, dat was ik stond er ook voor. Ja, tuurlijk, was mooi man. Veel kinderen spelen helemaal niet meer buiten. Nee, maar de dat komt bij ons nog wel. Ja? ja. Eh, merkt u het aan, eventueel kleinkinderen of zo, dat ze mm, eh, nog naar buiten gaan? Ja, ze gaan wel naar buiten, maar dan gaan ze naar het sportveld. Dan gaan ze voetballen en hockey en weet ik nog meer. Maar niet, eh, ja, soms s avonds. Maar nu, die zijn nou een middelbare schoolleeftijd. Dus die gaan meer chillen bij elkaar, weet je, op een bruggetje. <laughs> Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Dit is een lied alleen voor kinderen. Het is gisteren gemaakt. Omdat ze morgen uitgespeeld zijn. Een trappenhuis wordt nu hun speelplaats. Een lied dat zingt geeft ze de ruimte. Een lied dat dartelt in de zon dichtbij zijn de polders. Een liedje zomaar andersom. Over een stad die autovrij was. Met een muziektent op de markt. En een levensgrote speeltuin. Over de vogels in het park. Ongestoord kon je er hinkelen. De stad zou helemaal van jou zijn. Ergens hoor je kinderen tellen. Je telt mee acht, negen, En je hoort na al die jaren. Wie niet weg is, is gezien. Dit is een lied alleen voor kinderen. In het land van koning welvaart Morgen zullen ze niet meer spelen. Hun spel is vogelvrij verklaard. Een lied voor kleine zielige vogels. Die als kinderen zijn vermomd. Biervleugels men heeft kort geknipt. Hun gezang is haast verstomd. dee dee dee dee dee die die dum. Dee dee dee dee dee die dum. friend of Marlowe, the Venus was a beautiful lass. She had the world in the palm of her hand. She lost both her arms in a wrestling match to win a brown-eyed handsome man. She thought and won herself a brown-eyed handsome man. Well, it's two, three to count, and nobody only hit a high fly into the stand. Around the third, was a home. was a brown-eyed handsome man. De man met de grote zwarte bril die... Uh... Ja, beroemd werd omdat hij heel erg uh, jong om het leven kwam bij een vliegtuigongeluk misschien weten we het verhaal nog, hè? Van Buddy Holly. Brown-eyed, handsome man. En daarvoor Dimitri van Toren. Een lied alleen voor kinderen hier bij GoFam. Ik wil nog even wijzen op onze website www.go-rtv.nl. Daar vind je het laatste nieuws uit de... Eh, ja, uit de regio. Uit Zeeuws-Vlaanderen. Bijvoorbeeld vrouw en hond uit het water gered in Sasvergent gisteren. En staakcaravans in Sas-Vergent gaan in vlammen op. Het is wel raak in Sasvergent de afgelopen dagen. Het is wat, hè? Dus ja, de details vind je op onze website www.go-rtv.nl you.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 Wat gaat het snel, hè? Ja. Nou, we genieten hier nog wat eh, van wat koffie. Gezellig met een paar mensen hier. En we kletsen over van alles en nog wat. En ook over mensen die aan de deur bellen onverwacht, zoals Paul McCartney. Ja, komt eraan. Maar eerst hoorde je zojuist ook nog Stevie Wonder en Superstition. De mooiste muziek hoor je gewoon hier, bij GoFam. binnen zonder kloppen eh, bij Paul McCartney. Tja, let hem in uit 1976. Aan het einde van deze ja, lekkere aflevering van eh, de zondagmorgen van GoFam. Dank voor je gezelschap, ook deze zondagmorgen weer. En met een beetje geluk ben ik er volgende week zondag eh, weer. Tussen 10 en 12, een eerste uurtje met wat easy listening en dan een beetje meer tempo en prachtige muzikale herinneringen hier bij GoFam. Goed, ik wens je nog een hele mooie dag en het ziet eruit eh, dat het een hele leuke, best wel mooie week wordt. Dus ik gun je die mooie week. Tot besluit van de show Isabelle A. En je mag altijd op me rekenen. Dat is een beetje van toepassing op mij, zou je kunnen zeggen. Mooie dag.